Jan van der Putten met het NOS-journaal. De regering van Ecuador heeft tuurd waar vannacht een zware aardbeving was. Het Nationale Crisiscentrum stuurt 3.500 politiemensen en honderden brandweerlieden. De schok die het noordwestelijk kustgebied trof had een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Het dodental staat op 77, maar verwacht wordt dat dat oploopt. Er is veel schade, ook in Guayaquil, de grootste stad van Ecuador. De regering van Griekenland vraagt zich af waar de asielexperts blijven die de Europese leiders hebben beloofd. Van de 2300 juristen, tolken en bewakers is nog maar de helft gearriveerd. Daardoor duurt de afhandeling van asielaanvragen van de tienduizenden vluchtelingen in Griekenland veel langer dan gehoopt, zei een Griekse minister op tv. Veel vluchtelingen beginnen in Griekenland een asielprocedure. Pas als die is afgehandeld kunnen ze worden teruggestuurd naar Turkije. In het zuidwesten van Engeland zijn de resten van een Romeinse villa ontdekt. De bewoner van een huis in het graafschap Wiltshire stuitte bij verbouwing van zijn schuur op een mozaïekvloer. Een oude stenen bak met geraniums bleek een Romeinse sarcofaag te zijn. Engelse oudheidkundigen zeggen dat het resten zijn van een bijzonder grote Romeinse villa die tussen 175 en 220 na Christus moet zijn gebouwd. In de Grand Prix van China is Formule 1-coureur Max Verstappen geëindigd op de achtste plaats. In het eerste deel van de race reed hij in de achterhoede, maar later kon hij gaan inhalen en WK-punten pakken. De Grand Prix van China werd gewonnen door de Duitser Nico Rosberg. Voor het eerst in de geschiedenis hebben de Nederlandse turnmannen zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Op het kwalificatietoernooi in Rio streed het zestal met acht landen om de laatste vier teamtickets. De Nederlandse ploeg, met onder andere een Epke Zonderland, werd derde en sleepte daarmee een ticket in de wacht.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 Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Nieuwegein 4 kilometer door een politieonderzoek. Twee rijstroken zijn dicht. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Haven en Knaupend Muidenberg 6. Dat komt door de werkzaamheden op de A1. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knaupend Velsen 3 kilometer na een ongeluk. Maar de rijbaan is daar weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 And so I surrender just to hear your voice. Just to hear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 As long as I keep dancing. Free up yourself, get out the control. Baby,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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Like no other Flawless Absolutely flawless Flawless flawless. And it's no good waiting by the window. ZFM.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 I'm coming.